Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Twee broers zijn gisteravond tegen de politie gekeerd. Een agent en een beveiliger zagen dat een jongen van 16 een vuurpijl afstak. Toen ze daarvan iets zeiden, vuurde hij een pijl op hen af. De jongen werd aangehouden, maar verzette zich. Zijn broer van 14 schoot hem te hulp, waarbij hij de agent sloeg en schopte. De twee uit Waalwijk zitten vast. Groot-Brittannië laat uitzoeken of borstimplantaten van de Franse firma PIP ook gevaarlijk kunnen zijn voor Britse vrouwen. Siliconenimplantaten van het Franse bedrijf zijn in verschillende landen van de markt gehaald omdat ze kunnen scheuren. Zo'n 40.000 Britse vrouwen hebben de implantaten. In Nederland zijn de implantaten ingebracht bij ongeveer 1000 vrouwen. In Turkije is er nog steeds onrustig na het bombardement waarbij 35 jonge Koerden omkwamen. Het Turkse leger zag de Koerdische smokkelaars aan voor strijders van de PKK. Turkije heeft zijn excuses aangeboden voor het bombardement, maar veel Koerden vinden dat niet genoeg. Vanochtend waren er opnieuw betogingen in steden in het oosten van Turkije. Daarbij kwamen tot harde confrontaties tussen Koerdische betogers en politie en leger. Het Openluchtmuseum in Arnhem heeft dit jaar veel meer bezoekers getrokken. Er waren er 456.000, zo'n 16.000 meer dan vorig jaar. Daarmee is het het best bezochte museum buiten Amsterdam. Komend jaar viert het Openluchtmuseum zijn 100-jarig bestaan. Onder meer met de presentatie van het dagelijks leven in de Amsterdamse Jordaan. In een deel van de wereld is het nieuwe jaar al begonnen. Samoa en Tokelau beleefden een bijzondere jaarwisseling. Door eenmalig 30 december over te slaan zijn die eilanden in de Grote Oceaan nu de eerste die een nieuwjaar vieren en niet meer de laatste. De nieuwjaarsfeesten in Nieuw-Zeeland zijn in het water gevallen door storm en regen. Het weer was zo slecht dat een groot vuurwerk en twee concerten in de hoofdstad Wellington werden afgelast. Het weer. Bewolkt en lokaal wat lichte regen bij maximaal 10 graden. Ook rond de jaarwisseling kan het wat regelen, maar het is wel zacht. Dit was het. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 voor me zijn. Mijn engel van plezier, opgaand in het nu en hier. Het perfecte medicijn. ZFM. I feel so understand. van Zandvoort, op 106.9 FM. follow one directed stray. It's alright to cry, for I'll be there to wipe your tears.